avond in stilte en eenzaamheid, moet ik steeds denken aan jou. Alles wat vroeger gezellig was, lijkt nu zo somber en Wat heeft er nog waarde, als jij niet bij me bent? Niets is er op dat dan vreugde vreugdeschijn. Zie steeds nog je glimlach, hoor je stem door een huis. Groot is mijn verlangen, was je maar weer bij me thuis. Zie in de kamer je levensstoel, zie je portret aan de muur. Vraag gaat mijn leven in eenzaamheid. Elke minuut lijkt een uur. Wat heeft er nog waarde als jij niet bij me bent? Niets is er op aarde dat me dan vreugde. het Groot is mijn verlangen.